Zes uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Voor heel Spanje en een aantal Franse regio's gaat het reisadvies om middernacht op oranje. Alleen reizen als het noodzakelijk is. Buitenlandse Zaken heeft vanwege toegenomen coronabesmettingen... ook het reisadvies naar oranje aangescherpt voor Monaco en de Schotse stad Aberdeen. Nice ligt in een van de Franse regio's die op oranje komen te staan. Daar begint zaterdag de Tour de France. Duitse artsen zeggen dat de Russische oppositieleider Navalny inderdaad waarschijnlijk is vergiftigd. Met welke stof is nog onduidelijk. Navalny werd zaterdag vanuit Siberië overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Hij ligt in een kunstmatig coma, maar is buiten levensgevaar. De rechter heeft twee mannen veroordeeld voor hun rol bij een demonstratie donderdag in Den Haag tegen de coronamaatregelen. Zo kreeg een man uit het Groningse Wildervank een maandcel omdat hij zand en grind in het gezicht van agenten gooide. Een man uit Leidschendam kreeg een taakstraf van 150 uur... omdat hij tegen een politiefiets trapte, waardoor een agent gewond raakte. In de VS is opnieuw ophef ontstaan over politiegeweld tegen een zwarte man. In de staat Wisconsin is een man van achteren neergeschoten... toen hij probeerde in zijn auto te komen. Op beelden is te zien dat hij vlak daarvoor om zijn auto loopt... en agenten naar hem schreeuwen en wijzen. Honderden mensen in Wisconsin zijn de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de politieactie. Anna van der Breggen heeft de tijdrit gewonnen op het EK wielrennen in Frankrijk. Ellen van Dijk, die de afgelopen vier jaar de Europese tijdrit won, eindigde nu als tweede. De 30-jarige van der Breggen won twee dagen geleden in Drenthe ook al de nationale titel op de weg. Het weer nog. Vanavond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Vooral in Zeeland kan ook een bui vallen. Later in de nacht en ook morgen op veel meer plaatsen in het land regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgenavond gaat het aan de kust flink waaien. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 vanuit Amsterdam staat file tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging.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 Twee uur lang country, bluegrass, Amerikanen en volg met van alles en nog wat aan informatie. En heel veel muziek, ik zei het net al, dus gaan we heel snel verder met bluegrass van Ronnie Bowman. En dit is Netherhorn. We started out from Bern one sunny August morn. was just the four of us against the Matterhorn. There was Albert the Australian, John the Irishman, me and Bill from Britain, mad dogs in the sun. an avalanche of snow. Now here I am all alone, and I know I cannot stop. But there's two more yards in front of me before I reach the top. de Matterhorn het een stukje koeler is... als de afgelopen week hier in Nederland is geweest. Wat was het warm, zegt jongen, jongen, jonge. Twee druppeltjes heeft het gekost om de playlist bij elkaar te halen. Maar het is allemaal weer gelukt, jawel. En ook onze digitale brievenbus, die is er ook weer bij. En daar gaan we nu naartoe en daarvoor gaan we naar Amerika. Uit St. Antonio, Texas komt deze countryzanger. In 2017 kwam zijn debuutalbum uit... en dit is de titelsong van zijn nieuwste album. Clay Hollis en Here I Go Again. something question or just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. 1977 alweer. Lou Harris en C'est la oftewel You Never Can Tell. Eigenlijk een rock'n'roll nummer van Chuck Berry die het in 1964 uitbracht. Van dit nummer zijn diverse covers, onder andere van een John Prine, Bruce Springsteen en Bob Seger. En ook dus deze versie van Lou Harris ehm, Een nieuwe single hebben wij. Ja, Randy Travis heeft weer nieuwe muziek gemaakt. Maar ben ik weer blij dat die man weer nieuwe muziek maakt. Dit is Fool's Love Affair. it's through I don't even have to answer I know it's you Yes, I'll meet you For the one thing guilt's always there. It's just a once a week. Travis en die heet Fool's Love Affair. Ik ben regelmatig op internet aan het struinen om wat leuke muziek, wat muziek wat normaal gesproken niet zo snel op de playlist zou komen voor jullie uit te zoeken. Ik stuitte op de, de, de Facebookpagina van de Nashville Entertainment Weekly Records en daar heb ik een nummer gevonden van Adrienne Haupt. Ze is 22 jaar en komt uit Paris, Illinois. Ze heeft op dit moment een nieuwe single uit, maar dit is nog een oud uit 2018. Goodbye Song. You and me, Baby, thought we had a shot, we were always on. Never off, thought we had something like never before. But now that we're single, boy, you'll see, gonna be less about you and more about me. I'm not wasting it. en de Goodbye Song. Maar eh, nee hoor, wij blijven nog een tijdje bij je. We zijn nog lang niet weg. Want nu eerst tijd voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het over hebben? We hebben het in deze Nashville Legends over Travis Tritt... die al in zijn vroege jaren geïnspireerd werd door de countrymuziek. Hij leerde zichzelf gitaar spelen en schreef zijn eerste song toen hij 14 jaar was. Zijn ouders waren erg tegen een muziekcarrière... dus na het behalen van zijn diploma's nam hij eerst diverse dagelijkse baantjes aan... En bij een fabrikant van airco's klom die zelfs op tot opzichter. Lord, I love to hear them sing on them old time country songs. In 1982 eh, nam hij ontslag van zijn vaste baan en ging zich concentreren op zijn muziek, optredens in clubs en danszalen. Een paar jaar later verscheen hij in de thuisstudio van manager Danny Davenport, die werkte toen voor Wagner Bros Records, om een demoband met zelfgeschreven songs in te spelen. Davenport was onder de indruk van de kwaliteit van de songs en nadat hij zich had overtuigd van de live kwaliteiten van Trit bij optredens, besloot hij om Travis te gaan ondersteunen. Binnen twee jaar werd het demoalbum ontworpen en en uiteindelijk leidde dat tot een contract bij Warner Bros. Tell me why do you love to make me cry? Is there a reason why you treat me so unkind? Toen zijn eerste album een feit was, kreeg hij ondersteuning van Ken Cragen, de manager van onder andere Kenny Rogers. Zijn eerste single, Country Club, verscheen in 1989 en haalde de top 10 van de countrylijsten. I'm a member of the country club. Country music is what I love. I drive an old Ford Het album was erg succesvol en bereikte binnen een jaar de platina-status. De single Help Me Hold On van dit album werd Trits eerste nummer 1 hit. Help me hold mengeling van honky tonk en southern rock bleek erg succesvol... want ook het tweede album It's All About To Change... werd na enkele maanden onderscheiden met platina. De single Anymore haalde de toppositie van de countrylijsten. And I'm tired of pretending I don't 1991 kreeg Travis de CMA Horizon Award en een jaar later werd hij samen met Marty Stewart onderscheiden met een Grammy Award en een CMA Award voor Vocal Event of the Year voor hun duet The Whiskey Ain't Working. In 2000 wisselde Travis van Warner Bros naar Sony Records... en hij kon daar met de single Best of Mine Intentions zijn vijfde nummer 1 hit noteren. Never succes bleef en bijna elk album werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht en werden onderscheiden met platina. Talrijke singles komen de top 10 binnen en in 1998 had hij ook nog een gastoptreden in de film Blues Brothers 2000. Voor ons hele nummer van deze Nashville Legend nemen wij zijn eerste single. Dit is Country Club. Veel plezier met Astrid en tot de volgende week. Nashville Legend. I took a double take out on the interstate when I saw her making eyes at me. So I followed her down to Clubhouse Drive past the pool and the 18th green. And in the parking lot I said it's mighty hot. Maybe I could buy you a beer. She said, I'm glad you asked, but I'll have to pass, cause only members are allowed in here. And I said, I'm a member of the country club. Country music is what I love. I drive an old Ford pickup truck. I do my drinking from a Dixie I'm a member of country club. Lord, you look so inviting. Thought it might be exciting for a woman with a limousine to go bouncing around in a beat-up truck with a man in wore-out jeans. It's five o'clock before Friday night, here's where the fun begins. So don't worry about your reputation, 'cause you can tell all your friends. And I'm a member of the country club. Luister naar Nashville. Met nu country uit Nederland. En dat nummer heet Last Tear. Echt een hele mooie single van deze zangeres uit Nederland. Ehm, van Nederland gaan we naar Australië. En dat doen we met de nieuwste single van Darling Hurst. Dit is So Long, So Long. your voice whispering in the night Telling me not to go But it seems to me should get away. and lead a life of my own. had your chance, stop messing me around Boy, enough is enough You keep talking I'm so sick of it Thanks for waking me die heet zo lang, zo lang, Heel lekker nummer. Ik ken hun eerste nummer nog. Sorry Won't Get You Back. En dat was al zo'n heel heerlijk nummertje. En dit is, uh, ja, lekker opvolger. De maand het is George Strait. Daar is het nu tijd voor geworden. Ehm, het nummer wat we zo voor je gaan draaien is niet origineel van George, maar eh, van Mo Bandy. Want die zette het in 1977 op de plaat. Keith Whitley nam het in 1984 op. Net zoals George Strait. En hij scoorde er een dikke nummer 1 hit mee. Das Fort Worth Youth, Ever Cross Your Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. Call Fort Worth beer. Just ain't no good for jealous. I've tried it night after night. George Strait. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen. Maar nu gaan we wat Amerikanen voor je draaien. Ze heet Margot Price en dit is Letting Me Down. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. School was done and you were gone so fast. Dat was Margot Price en Let Me Down. En we gaan naar een verzoekje toe. Via ons uh, telefoonnummer 06-428-44375 kregen we een WhatsAppje van SME. En ze wilde graag een nummer horen van Angie Flair. En die was speciaal voor Inge. Dit is Raise That Class. Deze is voor jou. She didn't do en daarvoor gaan we naar 1990 met het debuutalbum van Alan Jackson. En dat eh, album heet Here in the Real World. Een album dat vijf nummer één hits opbracht. En in het tweede uur hoor je er eentje van. Maar er staan nog zoveel mooie nummers op het album dat ik er toch een paar andere voor je heb uitgekozen. Je gaat achter elkaar luisteren naar Short Sweet Ride en dan naar Home. Dit is het Nashville Spotlight Album. I can see it coming from a mile away. A heartache looking for a place to stay. But I couldn't resist her and I couldn't be cool. Lord, can a woman make a man a fool? It's an age-old story, but it still holds true. There ain't no end of what a man won't do. He'll love some woman till he goes insane. It's a short, sweet ride on a ride. crazy from her sweet perfume. But I knew stone sober I was being used. Now the heartache lingers like a cheap cologne. She took all she wanted, then she was gone. Well, it's an age-old story, but it still holds true. There ain't no end to what a man won't do. He'll love some woman till he goes insane. It's a short, sweet and a heart for rent. Still, she taught me something about the facts of life. Love cuts quicker than a switchblade knife. Nashville Spotlight album. In a small town down in Georgia over 40 years ago Her maiden name was music till she met that Jackson boy They married young like folks did then, not a penny to their name they believe the one you vowed to love should always stay the same. And on the land his daddy gave him, foundation underway for love to last forever or until their dying days. They built a bond that's strong enough to stand the test of time and a place for us to turn to tool shed granddaddy rolled down on too long. And they built walls all around it, and they made that house a home. And they taught us about good living, they taught us right and wrong. Lord, there'll never be another place in this world I'll call raised five children, four girls, and there was me. She found her strength, with faith in God, and a love of family. She never had a social life, home was all she knew. Except the time she took a job to pay a bill or two. my daddy skinned his knuckles on the cars that he repaired. Never earned much money, but he gave us all he had. He never made the front page, but he did the best he could. And folks drove their cars for miles around and let him look underneath the hood. And they made their house from a tool shed granddaddy rolled down on two logs. And they built walls all around it, and they made that house a home good living. They taught us right and wrong. Lord, there'll never be another place in this world I'll call home. There'll never be another place in this world that I'll call home. waren de eerste twee nummers van het Spotlight-album. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook nog twee nummers van dat album. Maar nu gaan we naar 1955 voor een echte country-klassieker. Kitty Wells en Red Foley en Make Believe. Till we can make it come true. Nashville Radio Show. Robbing the vault of more golden classics. Make Believe. it's true. radio show. On the verge of a breakdown, back in her hometown. Never thought she'd settle down in a place like this.